Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De staat Nevada is een toestel in het publiek neergestort. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen, onder wie de 74-jarige stuntpiloot. Zeker 56 toeschouwers zijn gewond geraakt, van wie de helft er slecht of zeer slecht aan toe is. Het ongeluk met de P-51 Mustang uit de Tweede Wereldoorlog gebeurde bij de stad Reno. De Tweede Kamer heeft van minister De Jager niet de gevraagde scenario's gekregen voor de aanpak van de Griekse schuldencrisis. In zijn brief beschrijft De Jager drie manieren waarop de huidige crisis zich zou kunnen ontwikkelen, maar er staat niet in wat de kosten zijn van het overeind houden of het failliet laten gaan van Griekenland. Zulke berekeningen zijn zo onzeker dat de Kamer die informatie alleen vertrouwelijk kan krijgen. De zorgpremie voor volgend jaar stijgt volgend jaar wat meer dan het kabinet heeft becijferd. Dat zegt Mensis topman van Bokstel. Het kabinet verwacht dat het basispakket 11 euro per jaar duurder wordt, maar volgens Van Bokstel wordt dat 20 of 30 euro. Hij maakt zich er zorgen over dat de zorg steeds duurder wordt, terwijl mensen de komende jaren niet of nauwelijks meer gaan verdienen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een aantal sancties tegen Libië ingetrokken. Daardoor kunnen de nationale oliemaatschappij en de centrale bank van het land hun activiteiten weer opstarten. Eerder besloot de VN dat de zetel van Libië kan worden ingenomen door de Nationale Overgangsraad. Minister De Jager is nog steeds de best gewaardeerde minister in het kabinet. Hij krijgt van de kiezer een 6,3 blijkt uit onderzoek van bureau Sinovate. Dat is wel bijna een punt lager dan direct na het aantreden van het kabinet vorig jaar oktober. Minister Hille van Defensie scoort met een 4,7 het laagst. Opmerkelijk is dat 1 op de 3 PVV-stemmers denkt dat Geert Wilders minister is. Het weer, het wordt een vrij bewolkte dag met eerst in het westen buien en later ook in de rest van het land. Het wordt 16 tot 19 graden, ook morgen buien en dan hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 the best of the situation For I'm finally going insane Please don't say we'll never find a way.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 sem foi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 a free.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 tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi Paris. 信息风。 se gâche. Je veux que tu saches. painful world. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close.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 Uh-oh, you feel like? Alright. Come on, don't stop now.